Dik Hark met het NOS Journaal. Jaap de Hoop Scheffer is benoemd tot ridder Grootkruis in de Orde van Oranje Nassau. Dat is de hoogste onderscheiding in de Orde van Oranje Nassau. Premier Jan-Peter Balkenende spelde hem vanochtend de versierselen op in het Katshuis. De Hoop Scheffer wordt ermee geëerd voor zijn verdiensten als secretaris-generaal van de NAVO. Na vijf jaar legt hij die functie deze zomer neer. de prees het leiderschap en de diplomatieke stuurmanskunst van de hoofdscheffer. De luchtvaart wordt van alle Nederlandse transportsectoren het zwaarst getroffen door de economische crisis. De omzet was in de eerste drie maanden bijna een kwart minder dan een jaar eerder, meldt het CBS. De transportsector als geheel zag de omzet in het eerste kwartaal teruglopen met zo'n 12 procent. Op de snelwegen rond Rotterdam was het vanochtend een chaos. De ongelukken stonden op de wegen rond de stad lange files. Sommige wegen waren afgesloten. Bij de ongelukken raakten drie mensen zwaar gewond. Rond half twaalf waren alle wegen rond Rotterdam weer vrij. Tot nu toe zijn meer dan 80 aangiften binnengekomen tegen de Haagse Citykliniek. Die moest ruim een week geleden sluiten na klachten over overschrijding van de regels, vooral op het gebied van hygiëne. Bekeken wordt of de klagers aangifte kunnen doen van bijvoorbeeld mishandeling of van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. De chirurg in de kliniek is geschorst. Op het stadhuis in Amsterdam is overleg geweest tussen burgemeester Cohen en de korpsleiding van de politie over de taxiruzie van het afgelopen weekende. Wat eruit is gekomen is nog niet duidelijk. Op het Leidseplein werd dit weekend een man doodgeslagen door een taxichauffeur. Waarschijnlijk komen er in de weekends extra politieagenten en gemeentelijke toezichthouders op drukke taxistandplaatsen. Het weer nog vanochtend af eh, vanmiddag bewolkt en enkele regen- en onweersbuien, mogelijk met zware windstoten. Temperatuur vanmiddag van 20 graden aan zee tot een graad of 24 in het zuidoosten.